I'd Lie For You, Meatloaf. Je weet wel, die eh, grote forse man met die hele magere dame daarbij, hè? And that's the truth. Hij maakt nog steeds cd's hoor. Ik zal eens kijken of ik zijn eh, laatst verschenen cd te pakken kan krijgen... en die eens een keer voor u kan eh, draaien in het programma Muziekerier. never tell you lie. I never let you down. your darkest night. Eh, hele lange nummers, maar wel altijd vol dynamiek. Prachtige teksten door eh, die Meatloaf zelf geschreven. En dan de dynamiek die ook door hem eh, geproduceerd werd. Hè? En dit is dan weer zo'n hele lieve stem van Whitney Houston. Pas geleden nog op tv gezien en toen werd ze helemaal weggehoond. Hè? See, I haven't been the same that cold November day. We said we needed space, but all we found was an empty place. And the only things I learned is that I need you desperately. So here I am, and can you please tell? zegt dat, eh, dat zij een show heeft gebracht daar ergens in Amerika... maar dat er meer geplaybacked werd als dat er eh, officieel gezongen werd. Ja, en zoiets moet je natuurlijk niet maken. Zeker niet als je, je voor je kaartjes zo'n eh, zo'n 100 dollar laat betalen. Hè? Deze man hebben ze daar nog nooit op kunnen betrappen. En dan heb ik het over Billy Joel. Niet van zijn piano, spel en ook niet van zijn stem. Maar ja, ik vind gewoon als je zoiets organiseert, dan moet je gewoon live zingen. Hè? Ook Leningrad. Victor was born in the spring of 44 and never saw his father anymore. A child of sacrifice, a child of war, another son. his father. some red army town served out his time became a circus clown the greatest happiness he'd ever found was making Russian children glad The children lived in Leningrad children lived in Leningrad ground till the Soviets turned their ships around. Saw the Cuban missiles. toen ik dit nummer een tijdje terug ook nog eens een keer op de radio hoorde... toen dacht ik meteen weer aan Elton John. Over die prachtige videoclip die daarbij hoorde. U weet wel, die daar zogenaamd opgenomen is in Oost-Duitsland. Met die dame met die grote bontmuts op en die prachtige blauwe ogen. Bijna ijsblauw waren die ogen. En dat maakte heel veel indruk bij heel veel mensen. En die naam van die dame was road and never find a warmer soul to know.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 Nakita, you will never know about my home. Plenty of Good loving Dat zei Sam Moore op een cd die hij eh, een jaar of wat geleden heeft uitgebracht. Ik moet even spieken op het hoesje. En daar staat op 2002. Het is een, een cd geworden met zo ongeveer de best of die Sam Moore. Dit zijn ook bekende tonen, hè? Formaatje de Dire Straits. Zij bracht in 1985 een LP uit, The Brothers in Arms. En later werd die ook uitgebracht als CD. Ja, dat zou ik ook roepen hoor. Oehoe. Als ik zo'n stem had en zo gitaar kon spelen. Soms ben je een beetje jaloers hè. hier zijn er nog eh, prachtige opnames van. Hè? Niet alleen van, eh, vanaf die LP's, maar eh, de banden die waren heel lang bewaard. En ja, dan kun je ze ook nog eens een keer op cd zetten. Maar dat is bij sommige figuren is dat niet helemaal gelukt hoor. Soms dan zijn de artiesten of de banden of de LP's zo oud dat er gewoon geen banden meer van zijn. Niet meer te gebruiken zijn. En dan moet je een LP op CD gaan zetten. En dat blijf je dan horen. Ook met de LP-CD van Bob Marley. dus af en toe ook nog het kraken en het piepen van de LP. Hè? Deze is naar mijn weten nooit uitgebracht op LP hoor. De cd van Matt Bianco. Whose Side Are You On? Dat was een grote hit van deze cd. Maar dit nummer vind ik zeker net zo mooi hoor. No, no, never. Thank you. cd met daarop een, eh, een luchtballon en vier vliegtuigen. En dan is het logisch dat dat bijhoort bij de cd On Air van de Alan Parsons Project. sunset or oh, just wander out to sea. Wherever your heart leads you is the place. by the Wind. Alan Parsons Project on air. Elaine Jewel is een dame die zich bezighoudt met eh, de Amerikanen muziek En ze is binnenkort hier in Noord-Europa. Want ze zit eh, drie dagen in Zweden, dan een keertje in Noorwegen... dan twee dagen in Nederland, dan een dag in Duitsland... en dan weer een dag in Nederland. Dus een bezige dame hoor, deze eh, Elaine Jewel. samen met haar band. En ze hebben het over een rich man's world. A rich man's world. A rich man's world. And who am I in it? Who am I in it? Nothing but a lonely rambler girl. Lonely rambler girl. Misfit, mismatch, not a penny to my name. Trying to get to someplace it doesn't look the same, look the same. Someplace it feels right, never mind any fortune or fame. Yeah, it's up early in the morning, trying to find some work to do. Well, it's hard times now, baby, but there's better coming soon, coming. so hard the next train, yeah. als je liefhebber bent van deze muziek, dan moet u maar eens kijken op haar eh, site. Hè. Gewoon alleenjewel.com. Intimiteit van de formatie Cadans. Je zegt ik ga naar bed, ik zeg ik drink nog wat. Doe jij de lichten uit? Oké, tot zo. Ik schenk mijn glas weer vol en rook een sigaret. Wat zoek ik hier nog? Waarom ga ik niet weg? Een avond zonder jou komt niet zo vaak voor. Ik zou zoveel willen doen, maar doe geen zaak. Ik voel me thuis ontheemd en vlucht naar het café. Ik weet dat ik je mis, de intimiteit. weer naast je, ontwapend, heel tastbaar, heel vrij. Je warmte, je woordjes, je adem, heel dichtbij. Slacht, zijn we tenminste geen vreemden. Straks is het voor altijd verdwenen. Die intimiteit, we raken het Straks is het voorbij, geen reden voor de nacht. Voor heel dichtbij, ik zie hoe het gebeurt en kan er niets aan doen. De tijd dood wat er was, meedogenloos. Weer naast je, ontwapend, heel tastbaar, heel vrij. Je warmte, je woordjes je adem heel dichtbij. S'nachts zijn we tenminste geen vreemden. Straks is het voor altijd verdwenen. Die in was nothing left to prove. Then we turned around and tossed it. After all that Just as time I face the truth. Maybe I lost it when I lost you. gypsies sang those ancient Spanish blues. I saw a man awake, but still dreaming. I saw myself in love with you. I walk around, I think about it.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 Een Amerikaanse klokkenleider-site heeft blootgelegd hoe Amerikaanse militairen in Bagdad twee journalisten van Reuters en twaalf Iraakse burgers doodschieten. De site Wikileaks heeft een video en foto's van de moordpartij. De Amerikanen kijken vanuit een gevechtshelikopter naar een groep mannen in een buitenwijk van Bagdad. Waarschijnlijk zien ze de camera van een journalist van Reuters aan voor een vuurwapen. De Amerikanen vragen toestemming om te vuren en doen dat vervolgens ook. Als mensen de gewonde cameraman in een busje leggen, vragen de Amerikanen opnieuw of ze mogen vuren. Dan volgt een salvo waarbij twaalf Iraakse burgers en een tweede cameraman van Reuters omkomen. De moordpartij was bijna drie jaar geleden. Toeristen uit niet-Schengenlanden kunnen sinds vandaag met één visum door alle Europese lidstaten reizen. Tot nu toe moest voor elk land apart een visum worden aangevraagd. De Schengenlanden zijn 22 EU-landen en Noorwegen, IJsland en Zwitserland die geen onderlinge grenscontrole meer kennen. Het nieuwe algemene visum is 90 dagen geldig. Voor een langer verblijf is toestemming nodig. In 2008 werden voor alle lidstaten in totaal ruim 10 miljoen visa aangevraagd. De EU-landen die buiten de Schengen-regeling vallen zijn Groot-Brittannië, Ierland, Bulgarije, Roemenië en Cyprus. Het Nederlandse marinefregat Tromp heeft vanmiddag voor de Somalische kust een Duits koopvaardijschip bevrijd van piraten. De Tromp wist het moederschip van de piraten met waarschuwingsschoten te verjagen. Mariniers gingen aan boord van de Duitse vrachtwaarden. Er werd zowel door de Tromp als een helikopter op de brug gevuurd. Uiteindelijk werden tien piraten gearresteerd. Vanmiddag vertrok uit een helder het marinetransportschip Johan de Wit naar de kustwateren van Somalië. Het gaat daar de tromp aflossen in de militaire missie tegen Somalische piraten. Het is de zesde keer dat Nederland voor de operatie een marineschip beschikbaar stelt. Het weer. Vanavond plaatselijk nog wat lichte regen.